12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Ten noordwesten van Parijs is een auto ingereden op een groep militairen. Daarbij zijn zes militairen gewond geraakt, van wie twee ernstig. Ze zijn niet in levensgevaar. Volgens de burgemeester van de voorstad van Parijs was het een doelbewuste actie. De politie is op zoek naar de bestuurder en de auto, een donkere BMW. ABN AMRO heeft een sterk tweede kwartaal achter de rug. De bank boekte bijna een miljard euro winst, tegen bijna 400 miljoen euro vorig jaar. De inkomsten stegen doordat er meer hypotheken en leningen werden verstrekt. De winst is bovendien uitzonderlijk hoog door een eenmalige forse meevaller. ABN AMRO verkocht het Aziatische vermogensbeheer voor 200 miljoen euro. Het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam heeft een schadevergoeding gekregen van een Japans farmaciebedrijf. Dat fraudeerde 25 jaar lang met royalties voor Nederlandse borstkankertests. Het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis bevestigt de schikking na een bericht daarover in de Telegraaf. Volgens de krant gaat het om ongeveer 10 miljoen euro. De politie heeft drie tieners opgepakt voor betrokkenheid bij een vechtpartij in Valkenburg... waarbij vorige week een man van 65 om het leven kwam. Het zijn een jongen van 15 en twee van 17. Ze worden nu verhoord. De man heeft vorige week donderdag mogelijk enkele jongeren aangesproken vanwege overlast in de buurt. Daarna viel er klappen. Onderzocht wordt nog waaraan de man is overleden. Premier Rutte heeft namens het kabinet zijn medeleven overgebracht aan koningin Maxima en koning Willem-Alexander. Vanwege het overlijden van Maxima's vader, Jorge Zorreguieta. Hij was al jaren ernstig ziek en overleed gistermiddag in het bijzijn van Maxima en haar moeder en haar broer. Zorrigueta was staatssecretaris van Landbouw tijdens het bewind van dictator Videla. Het regime dat bekend werd vanwege de vele verdwijningen in de jaren 70 en 80. Het weer bewolkt, maar ook af en toe zon. Eerst buien in het noordwesten en later ook op andere plekken.